Mark Hokker met het NOS-journaal T-bestuur bekritiseert de ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie het toezicht door de waakhond. De notarissen noemen het BFT ondeskundig en bureaucratisch. In de brief worden enkele voorstellen gedaan om het toezicht te verbeteren. Zo willen de notarissen bijvoorbeeld niet meer verplicht hun kwartaalcijfers aanleveren, behalve als er een kantoor in de financiële problemen zit. Bezoekers van evenementen moeten voortaan niet meer dan twee drankjes tegelijk kunnen halen bij een bar. Daarvoor pleit het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP. De maatregel zou ervoor moeten zorgen dat alcohol minder snel wordt doorgegeven aan jongeren onder de 18. Dat is bij wet verboden, maar de regel blijkt op festivals en andere evenementen lastig te handhaven. Volgens STAP kan barpersoneel beter optreden als mensen nog maar twee drankjes tegelijkertijd mogen kopen. Bij een brand in een woning in Delfzijl is een vrouw om het leven gekomen. De hulpdiensten gaan ervan uit dat het om de bewoonster van het huis gaat. De brand werd vanochtend vroeg ontdekt. Omdat de brandweer vermoedde dat er iemand in het huis aanwezig was... werd er een traumahelikopter opgeroepen. Tijdens het blussen werd het levenloze lichaam van de vrouw ontdekt. De oorzaak van de brand in Delfzijl is nog niet bekend. Ruim duizend mensen hebben zich gemeld bij een juridisch adviesbureau... omdat ze willen dat Leen Bakker een hoogslaper levert voor 24 euro... De juristen gaan vandaag praten met de woonwinkel. Het bed werd afgelopen weekend per ongeluk met 92% korting aangeboden in de webshop. De hoogslaper kostte ineens maar 24 euro in plaats van ruim 300 euro. Volgens het bedrijf was er sprake van een technische fout. Op het moment dat de prijs werd gecorrigeerd waren er al meer dan 1000 bedden besteld. Volgens het adviesbureau moet het bed geleverd worden, maar Leen Bakker weigert dat. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Af en toe valt er nog een bui en er is veel wind vanuit het zuidwesten. Langs de kust kans op windstoten. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files bij Amsterdam op de A5 naar Hoofddorp... voor knopende Raasdorp 5 kilometer. Dat zijn bergingswerkzaamheden.